Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het conflict in de kroep is volgens ingewijden opgelost. Dinsdag werd bekend dat VVD en PVV het niet eens waren met CDA-minister Van Bijsterveld. VVD en PVV wilden dat het voor aspirant omroepen WNL en Poont makkelijker wordt om definitief toe te kunnen treden tot het publieke bestel. Ze moeten daarvoor minimaal 150.000 leden halen. Omdat te vergemakkelijken is naar verluid het verplicht duurder maken van het omroeplidmaatschap en de beperking op het weggeven van cadeaus bij een lidmaatschap uitgesteld tot 2014. Een ander punt van discussie was de, dat de fusieomroep van VARA en BNN zo'n 10 miljoen euro meer zou krijgen dan waar ze op basis van een aantal leden recht op hebben. Nu zou zijn afgesproken dat daar in 2014 nog een keer goed naar wordt gekeken. De regering van Curaçao laat haar eigen integriteit onderzoeken. Dat wordt gedaan door Transparency International, een organisatie die wereldwijd corruptie onderzoekt. Twee maanden geleden trok de commissie Rozenmuller de integriteit van enkele Curaçaose ministers in twijfel, onder meer die van premier Schotten. Volgens de regering heeft het rapport van Rozenmuller geen rol gespeeld. Wel erkent de regering dat er grote politieke tegenstellingen zijn op het eiland die tot onrust en onzekerheid leiden. Het onderzoek van Transparency International moet daaraan een einde maken. De Nederlandse volleybalploeg ontbreekt volgend jaar op de Olympische Spelen in Londen. De mannen verloren in het pre-Olympisch kwalificatietoernooi met 3-2 van Kroatië en zijn daardoor uitgeschakeld. Nederland gaf een 2-0 voorsprong weg en liet in de vierde set vier wedstrijdpunten onbenut.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 And indifference is a drug that I see people buy at the local store, local store. You, you, you think a little love. strangers ZFM. Yeah. at all. There's just a waiting list. Some yelling, some tall, some quiet, some small.